Mariel Hageman met het NOS Journaal. Op de eerste waren wel enkele schendingen, maar die bleven relatief beperkt. VN-gezant voor Syrië, de Mistura, benadrukte dat er normaal gesproken dagelijks tientallen mensen om het leven komen. Ik denk dat de situatie vandaag heel anders is, sprak hij aan het begin van de avond. Het bestand geldt overigens niet voor het extremistische IS en Al-Nusra. Ook Rusland en de VS gaan door met het bombarderen van deze groeperingen. De politiek voelt zich overvallen door de aankondiging van het erfelijkheidsonderzoek... dat twee academische ziekenhuizen in Amsterdam gaan aanbieden aan alle mensen met een kinderwens. Een aantal partijen, waaronder de ChristenUnie en D66, gaan erover vragen stellen aan minister Schippers. De toekomstige ouders kunnen een erfelijkheidstest laten doen. Deze zogeheten preconceptietesten worden tot nu toe alleen gedaan... bij mensen die al weten dat in hun familie een ernstige erfelijke ziekte voorkomt. Prinses Alexia heeft bij het skiën in Oostenrijk haar been gebroken. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar ze is geopereerd aan een breuk in haar rechterbovenbeen. Alexia van Tien kwam bij het skiën in Leg ongelukkig ten val. Ze is daar met andere leden van de koninklijke familie op wintersport. In de eredivisie heeft PSV ADO Den Haag verslagen met 2-0. Cambuur behaalde thuis in Leeuwarden overwinning op PEC Zwolle. De Friese wonnen met 1-0. FC Twente won thuis met 2-0 van FC Groningen. Het was de vijfde overwinning op rij voor de ploeg uit Enschede. Vitesse Willem II is nog bezig. Het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot 1 graad aan zee en min 3 graden in het oosten. Morgen is het opnieuw op de meeste plaatsen zonnig, het wordt dan een graad of 6.